Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Rotterdam is een schip gekapseist. Een binnenvaartschip dat onderweg was naar Rotterdam sloeg om op de Nieuwe Waterweg. Het ligt nu ondersteboven in het water. Er waren twee mensen aan boord, Eén van hen is uit het water gehaald. Naar de ander wordt nog gezocht met duikteams. Het scheepvaartverkeer ligt stil, het is niet duidelijk wat het schip aan boord had en hoe het kon kapseizen. Twee jongens van 15 en 17 die vastzitten voor een fatale steekpartij in Middelburg worden verdacht van moord. Het slachtoffer was een jongen van 15. Hij werd begin dit jaar zwaar gewond gevonden. Drie dagen later overleed hij. Het kabinet wil dat ondernemers en mensen met veel vermogen meer belasting gaan betalen. De overheid heeft een gat van miljarden euro's in de begroting. Volgens premier Rutte kan dat gat gedicht worden door bepaalde groepen meer te belasten. Bij de bedrijven, eh, daar geldt wel dat bedrijven natuurlijk al te maken hebben met behoorlijke eh, behoorlijke belastingdruk in Nederland. En misschien moet er nog wel wat meer. Dat is niet uit te sluiten. De verschillen zijn wel behoorlijk groot op het terrein van de vermogen. En Dan kun je kijken, zou je vermogens meer kunnen belasten... en dat kunnen teruggeven in lagere inkomstenbelasting bijvoorbeeld. Het kabinet wil de belastingen voor werknemers niet verhogen. De vogelbescherming wil een avondklok voor katten vanwege het broedseizoen. Het liefst zien ze dat huiskatten de komende twee maanden helemaal binnen blijven, zeggen ze tegen RTL Nieuws. Als wij kijken naar de aantallen katten die er in Nederland zijn, dat is nou enorm, huge, veel te veel die onze natuur eh, aan kan. Elk jaar worden er in Nederland 18 miljoen vogels gedood door katten. En vooral s'nachts slaan de normaal onschuldige katjes toe. Dus hou ze sowieso s'nachts binnen, zegt de vogelbescherming. Het weer nog. Opklaringen vanavond. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen ook zon en droog. Dan wordt het 12 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp. 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.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 En dat doen we met, met Hanne. en zij is naast het feit dat ze dus zelf nu een, een EP heeft uitgebracht... ook actief als frontvrouw van Zuster Zonnebloem. Dat is nog steeds het geval, hè? Ja, zeker. <laughs> Ja, dat dacht ik al. want ik had in het vorige uur had ik nog iets van Zuster Zonnebloem gedraaid. Ehm, komt daar nog een EP van of niet? Eh, we zijn bezig eh, met plannen voor een album. Oh, een heel album dus. Eh, ik heb me laten vertellen, ehm, Gouda Gouda en Utrecht. Maar vooral Gouda, ja. Ja, vooral Gouda. Dus dat, daar, daar, het is dus een eigenlijk een Zuid-Hollandse band. Officieel dan wel, denk ik. Ja, ja, <laughs> ah, dus er zitten meer Goudse leden in dan buiten de provincie, heb ik het idee. Um, jij zelf komt in uit Utrecht. Ja. En ehm, ja, is dat logistiek eh, nog wel eh, een beetje te doen? Uh, dat uh, met Zuster Zonnebloem of niet? Ja, juist wel eigenlijk. Want nou, Utrecht is natuurlijk heel centraal. En we treden dan eigenlijk door heel het land op. Dus mhm. dan is Utrecht wel heel fijn. En, maar meestal, kijk, die jongens die wonen met z'n drieën samen mhm. in Gouda. Dus, en ik woon daar praktisch ook bij eigenlijk de helft van de week. <laughs> ja. Maar dus ja, dat is eigenlijk wel fijn juist. Een beetje centraal. Ja, ehm, nu ben je ook zelf even bezig geweest. Ja met een EP. Die, heeft, eh, die is niet zo lang geleden is die uitgebracht. Ik geloof een week of twee geleden is die... Eh, ja, 25 maart. Was ja, dus. ja, zie je. Eh, ehm, maar, want het is nu de 14e, dus het is eigenlijk alweer drie weken geleden. Dat ja, schiet op. snel. Um, to the Core heet de EP. Waarin verschilt die eigenlijk ten opzichte van het, het verhaal met Zuster Zonnebloem? Ehm, nou, met Zonnebloem dan doen we alles met z'n vieren. Dus mhm. de song schrijven, de business erachter. Want veel mensen vergeten dat muzikant zijn is niet alleen songs schrijven en uitbrengen, maar er zit heel veel werk achter. Hmm. Maar bij, eh, bij mijn project dan schrijf ik in principe de songs en dan ehm, schrijft de band hun partijen daarop, zeg maar, omdat ik niet kan drummen en zo. Dan ja, laat dat liever weer eh, de anderen doen. En eh, ja, dan regel ik eigenlijk een beetje de business erachter. Ja, met andere woorden, wat we horen op het, de EP van jou, zijn eigenlijk ook stiekem eh, de leden die... Eh, die eh, ja, dat, zie je. Ja, dat zijn inderdaad de drie van Zonnebloem. Die zitten ook bij mij in de band. <laughs> het is, alleen dat is grappig, want heel veel mensen vinden het verwarrend. en aan het begin voor ons was het ook een beetje verwarrend. Want je hebt natuurlijk wel een hele andere rol. Zeg maar. ja, ja, maar daar zijn we nu al aan gewend. En dat is hartstikke leuk. En het werkt goed. Dus ik had eigenlijk niet anders gewild ook. Nee. Dus eh, als jij eh, staat op te, op te treden... dan zijn die jongens ineens sessiemuzikanten. Maar in feite eh, staat gewoon de complete band daar te spelen. Ja, dat is wel heel grappig bedacht. Maar goed, het gaat wel onder de, vlag van Hanne natuurlijk. Ja, precies. Niet, maar je zegt het ook, hè. er is nog iets wat mij opvalt, want we hebben een, een artikel geplaatst op onze website. Ik zeg het even erbij www.altfm.nl. Daar is het op terug te vinden. Er staat ook eh, een, eh, een, eh, recensie van jou, EP. E ehm, wat mij opvalt bij een van de nummers, Old Behavior. Ja. De auto. Ja, <laughs> ja, leuk. Dat is wel fout. Ja, ja, ja, nou goed. Eh, het, het, werd een beetje wel... Eh, ik heb het ergens gelezen. maar goed, ik werd op het spoor gebracht. Dan ga je op een gegeven moment ook het nummer beluisteren. En je hoort hem ook inderdaad... Hoor je voorbij komen. Het is niet Max Verstappen is Red Bull. Eh, die niet. Maar het is gewoon... was dat ergens opgenomen in een huis met, een, met een weg eraan vast? Of niet? Ja, dus de jongens uit mijn band die wonen dus samen in Gouda met z'n drieën. En mhm. we hebben het in die woonkamer opgenomen. Maar dat is helemaal niet studiowaardig ruimte of zo. Dus het, ze hebben letterlijk van die open glazen deuren. Nou, die zaten wel dicht, maar het was wel... Daar komt natuurlijk alle geluid van de straat doorheen. Dus het was gelukkig wel redelijk rustig op die straat. Maar af en toe komt er dan een auto voorbij of een hond die blaft. Net op het vervelende moment dat je dus een eh, wat rustiger moment <laughs> eh, in, je nummers hebt. En dan hoor je... Auw! ja, in eh, tussendoor. Eh? volgens mij zit die er niet echt in. Maar die auto, kijk, bij Old Behaviors eh, kwam die echt op best wel een leuk moment. En we hadden hem er in principe uit kunnen knippen. Maar ja, ik vond het wel... hij was functioneel. Want ik, ik, ik, ik vond hem ook best wel passen in het, in het nummer. Dus, maar het deed mij denken aan een ander historisch feitje. Ik heb hem ook volgens mij genoemd in het artikel zelf. dat Eddie Van Halen mhm. bij het opnemen van Michael Jackson's Beat It hoor je op een gegeven moment eh, dat eh, Van Helen die wil op een gegeven moment zijn, eh, zijn, zijn solo inzetten. En dan hoor je op een gegeven moment... Oh en dan in één keer hoor je die scheurende gitaar van Van Helen. Dus dat, dat was eigenlijk ook zo'n functioneel eh, moment. Dus er, klopt iemand gewoon letterlijk op de deur. Dus, eh, dus, ja, uh, dat hebben ze erin gelaten. Ja, ik vind dat vet als mensen dat erin laten. Ja, dus, dus jij hebt het ook eigenlijk gedaan in, in dat opzicht. Ja. Ja, toch? Ehm, goed, we gaan straks natuurlijk wat van je horen. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat, dat er nog meer van jou voorbij komt. ja, dat gaat wel lukken, hè, denk ik, met zes <laughs> nummers. Dus dat zou zo dadelijk. Maar eerst eh, nog even een, eh, een nummer wat, eh, wat we nog niet zo lang geleden hebben laten horen. bovendien heeft ze ook al de nodige aandacht gekregen in, in de ehm, regionale media. Haarlems Dagblad, IJmuiden Courant. Ja, het is eigenlijk uh, één, pot nat. Want dat is bij dezelfde uitgever. Mindel Smit. ze heeft een, een song geschreven naar aanleiding van het verhaal van Tim Hofman eh, en Boos. Daar heeft zij een eh, liedje over eh, gemaakt. Nederlandstalig, dat, dat ook. En volgende week, nee, niet volgende week. Over twee weken in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... is er ook een telefonisch interview met deze Mindel Smit. En het nummer dat heet Te Ver. En nog één wapenfeitje daarbij noemen... Zij volgt haar opleiding aan de Hoge Kunsten in Utrecht. Dus een soort conservatorium. het plan. Fijn, dat was hoe ik het ervaarde. Er voor elkaar zijn, zo nu en dan. Wij die elkaar bedaren. Dan wanneer het moeilijk werd, was jij er ook voor mij. Gedeelde emoties en erkenning van pijn. Een hoopje vertrouwen ging zo voorbij. Vrienden bleek voor jou ik mij er alleen doorheen slaan. Veel te ver. Smit was dit. En het nummer wat ze heeft uitgebracht heet eh, Te Ver. We gaan uh, eventjes eh, naar de andere kant, want daar zit Hanne klaar. het eerste nummer wat ze gaat laten horen live... komt ook van dat hele mooie de EP. Ik zou bijna zeggen EP'tje, de mooie EP. To the Core. en dat is het eerste nummer. The Finding in the Getting Lost. Ik geef graag alles aan Hanne. Thank you. nowhere else to be. Since you your life, it's sincere till it turned into tears. Nowhere. is eraf eh, van, eh, van haar eh, live set. De eerste, want we hebben straks nog een tweede deel. het volgende nummer wat ze gaat laten horen is... Ja, het is wel heel erg leuk. we hadden net het openingsnummer van de EP. Maar nu komt nummer 2 van die, diezelfde EP, To The Core. Misplaced Responsibility. souls crawling all the way to the top of the mountain so they could see the sunlight again. And if I could, I would take all the sorrow away and carry. I can only point you to the light. ik eh, zei er iets eh, op, eh, op onze website www.altfm.nl over deze misplaced responsibility. Um, dat klinkt toch ook een beetje aan de andere kant van degene die in dit verhaal verteld wordt... een beetje de krokodillentranen in door. Dus, dus ja, dat, zo had ik het min of meer een beetje gezegd. ik weet niet of het... Klopt dat een beetje? Nou, ik vond het eigenlijk wel interessant. Ja. Want je had inderdaad met aan het lijntje houden, had je geschreven. Ja, klopt. En eh, dat klopt ook wel. In principe, het is altijd eigen interpretatie. Maar ik heb het eigenlijk geschreven vanuit eh, een vriend van mij die heel slecht ging in zijn leven, zeg maar. Ah. En ik wil hem heel graag helpen. Alleen op een gegeven moment eh, was de max een beetje in hoeverre ik hem kon helpen. Want hij moest het uiteindelijk zelf gaan doen, zeg maar. Dus dat was het meer. Maar ik vond jouw interpretatie dus ook heel vet. <laughs> ja, dat, is, dat is altijd het leuke van muziek. Dat je het op verschillende manieren kunt uitleggen. Dus dat, ja, iedereen kan daar zijn eigen beeldvorming eh, bij bepalen. Dat is het mooie van muziek. Eh, maar goed, de eh, het, het, kop is eraf. We gaan zo dadelijk meer van je horen. Maar we gaan nu eerst even iets van Noah Lorin laten horen. zij komt met een nieuwe single, maar we gaan kijken of we er ook zo dadelijk te pakken kunnen krijgen. om haar in de uitzending wat, wat vragen te stellen over die nieuwe single die morgen gaat verschijnen. Ehm, afgelopen week eh, heeft ze nog een optreden gedaan in Beverwijk. Kan ik me, eh, kwam voorbij. En een van de mensen met wie ze dat deed was Benjamin Fro. En die Benjamin Fro die is hier ook eh, geweest. Ehm, niet zo lang geleden, ik denk een jaar of twee terug... hebben ze dit nummer uitgebracht, Clouds. car and drive. For as we can, we're out of sight. Uh, I've been longing for some change. Been going out of my mind. Just wanna find some peace tonight. Take me out of here, out of here. Take me out of here fast. I've been done with it. With the state of affairs, I've been waiting till I can go up again. Can't sit here anymore windowsill. Now will you take me to the clouds? You wanna get me higher? I've been up and down. let's go somewhere we never been before. Will you take me out of town? Feel like I can't breathe the air. I just wanna go somewhere. The pictures in my living room, they make me long for yesterday. towards the ground, but I can't stay. Take me to the clouds, you wanna get me higher. I've been up and down. Take me to the sky, like going to the mountains. Take me up the ground, yeah. You gotta get me up the ground because I've been up and I've been down again. Uh, getting lost, getting found again I'd be lying if I said I wasn't flying, but at the moment I'm trying to get my feet back on the ground again. I've been worried every now and then, cause I'm trying to find a manual on how to win. So I'm going out of town, but I'll be coming back around again. Yeah, I've been so low, I feel like I've been drowning in the ocean, and frankly, I don't know how I'm supposed to get out again or how to get my life on route again. So I'm hoping you could take me to the mountains and take me to a place where I can look around again. Take a look at my surroundings and figure it all out again. And I don't know where, so I guess I'm gonna need you to take, take me, there. to the clouds. You wanna get me higher? I've been up and down. I've been up and down. Oh, take me to the sky. let go into the mountains. Get me up. Eh, een nachtmerrie hoor, eh, eerlijk gezegd. Eh, dan hoop je dat je ook iemand te pakken kan krijgen. Helaas, het is niet gelukt. ja, ik heb er ehm, even met het management uh, contacten gehad hierover. Om, om Noah Lorin in de uitzendingen te halen. En op het moment Supreme dat het dan gebeurt... Ja, dan, dat is een ja, nachtmerrie voor, voor een presentator van een programma. Ja, dan, eh, dan eh, staat de voicemail op. Ja, en dan eh, moet je wat. dan gaat het hele plantje <laughs> gaat dan gewoon door het putje heen. want dan was het de bedoeling dat je eerst dan even naar een oude single... en dan het gesprek voert om vervolgens de nieuwe single te laten horen. Nou, die ga ik dan maar gewoon draaien. No Lorraine. Morgen komt hij uit. eigenlijk vannacht om 12 uur is hij misschien min of meer te krijgen... via allerlei kanalen. ook via de, de streamingsdiensten. Eh, en dat, eh, dat, dan kun je erbij. En dat, eh, de nieuwe single dat is Head On. En die ga je nu horen. You're tip tip tiptoeing around me Just tell me what it is, I can't deal with this You tumbling around the point You got something to say tell me what it is. I am not the type to go out of my way of confrontation. No, I'm the girl who likes to face her issues head on. I'm straight up, you know that. I'll be honest, even when I fuck up. You can tell me what you want, I won't, but I promise. take me for hiding. Double meaning, I won't be misleading. No passive aggressing. Can you do the same thing too? Cause I don't have time for this. No, no, I love you too much for this. No, no need to be like this. No, I know what I mean. I'm straight up straight up. You know that. I know that you. I'll be honest even when I fuck up. I fuck up. You can tell me what you want, I won't but I will not budge. Promise. I promise you that. I promise this'll work if we work on communication, yeah. Might just take a while, but you know I have the patience, yeah. Cause I am just a man that knows what he wants. I love it when you face all of those problems head on, uh-huh, yeah. The confidence was it for me. With those heels, you look six feet. Foxy like the 70s, but honestly, you better me. That's all a brother want from this. Trying to match your confidence. If I don't have the guts for this, I put it in a song like this. I am not the type to go I'm straight up. You're straight up. You know that. I know that. I'll be honest, even when I fuck up. We fuck up. You can tell me what you want, I won't but You won't but I promise. You promise. I promise. I'm straight up. Straight up. You know that be honest even when I fucked up. You can tell me what you sweet, so fine, so right. Just want you here tonight. And I know you're young, cause you're looking for that moment with your hand between my fingers, baby. And so I call you up. I'm like, hey girl, what's up? Wanna come around? Hey baby, wanna come around? Cause I just feel like hanging out Like hanging out Kept me high like in an astro jam. Oh yeah, but then you kicked me down. de Smooth Operators eh, waren dat eh, van hun eh, album Mission 2. En dan een hele lange zin die erbij hoort. Maar dat ga ik niet herhalen. Maar daar, daar komt het vanaf. En dat album dat is eigenlijk tegelijkertijd verschenen met, met dat, de EP van Hanne. Op 25 maart. overigens dat nummer dat heette Only When You're High. Want anders krijg ik ook weer klachten van... joh, je hebt iets gedraaid en ik weet niet meer wat dat is. Nou, die dus... Eh, <laughs> goed, we gaan, eh, we gaan naar Hanna luisteren. En er zit in dit komende blokje zit een nummer... Eh, wat we nog niet eigenlijk van haar kennen. Dus... Ehm, en dat, dat gaan we zo dadelijk horen. Maar het eerste nummer is wel een, een nummer. En dat is het bewuste nummer waar we het al bij de introductie bij Hanna over gehad hadden. Namelijk die auto die eh, erin zit. Ja, eh, we kunnen niet regelen dat Max hier voorbij rijdt met zijn Red Bull. Dat zou eh, natuurlijk wel heel erg mooi zijn. Maar dat, dat, en buiten dat, dan moet de benzineleiding ook nog gewoon erin, zitten. Want dat was een technisch malheur. Ehm, Old Behavior, dat is het nummer waar we nu naar gaan luisteren. Zonder auto, denk ik. Dus Hanne met haar nummer van To The Core. Oh, er gaat even iets... Uh, het elementje zat er nog niet in. En nu uh, gaan, we de, gaan we echt beginnen. Old Behavior van Hanna. Should save up some of the love that I'm giving them I need it for myself Could I hold your hand for a while tonight? Only if you don't mind. Cause I tend to go mad when I'm lonely. When I'm in my head, there ain't nothing more that could go feels like I never belong. I'm homesick for somewhere I'll never be. Any place other. that's the thing I'm scared homesick for somewhere I'll never be. Any place other than here. It constantly. kans op achtergrondgeluid wel redelijk aanwezig. Want ja, als ene Noah Lorin een gemiste oproep ziet... dan kan ze natuurlijk bellen. En dat kan op een moment zijn dat iemand live gaat spelen. Dus ja, het zou zomaar kunnen in ieder geval. Ehm, old Behavior, eh, waarom ik dat zei... dat heeft eh, alles eh, te maken met het verhaal met de auto. Moet je maar even lezen op www.altfm.nl. Want dat is de website waar het op staat. Ehm, nu het nummer wat we nog niet kennen. Maar eh, even een stiekem vraagje aan eh, Hanne. Eh, gaat dat nog ergens op een een of ander EP'tje sneaky verschijnen? Of, Heel misschien. Heel misschien. <laughs> Dus het de volgende single. Oké, dus het zou zomaar kunnen dat dat de volgende single kan zijn. Maar dat is dan wel een hebben dingetje. Want ja, hij staat niet op de EP To The Core. Ja, dus dat is uh, eh, marketingtechnisch is dit natuurlijk heel slim bedacht. Ja. Je mist wel heel erg de band, maar eh, dat eh, komt wel. dat maakt niet uit. goed, hier is Change. our lives. change. We both knew I wasn't ready with all the pain I tucked away. Kept ignoring it together. Soon it was all, then it turned into nothing. but it wouldn't be fair. Oh, if I have learned one thing in life, the only one to count on is yourself. soft like summer rain, but I'm waiting. shame. Dat was er. Eh, Hanne die gaan we straks eh, in het uh, volgende uur nog een keer treffen... met het laatste blokje van twee nummers. Wat er een beetje op aansluit is de gast die volgende week bij ons hier in de studio gaat komen. Dat is Jasper Schalks. Waarschijnlijk denk ik ook met een akoestische gitaar, want daar is de muziek wel naar. Burying the Hatchet, en dat is het nummer wat hij vorige week heeft uitgebracht. through much hassle, babe. I hope you understand. After all the fights we've had, I let go of your hand. There have passed too many things, they're sticking to my throat. I carry all these memories, babe, it's a way too heavy load you try to take my hand, I sighed. The moment you stepped into the bus, I cried. And when I said to myself, I don't love her anymore. London one fine sunny day. My hatchet will be buried when there's nothing more to say. No more lies to speak and no more promises to break. Every tear's been faint by then and every cry's been fake. Don't you try to take my hand, I sighed The moment you stepped into the bus, I cried And when I said to myself I don't love her En dat was eh, eigenlijk uh, eventjes eh, Sweet Relief van Mirjam Moxco. wat is er nou zo bijzonder aan dat nummer? Ehm, ik heb ook dat is terug te vinden op onze website. een heel verhaal over het album. Heimat heet dat album. Maar dit Sweet Relief viel ook op. Om de dood eenvoudige reden dat ze daar ook nog iets mee gedaan had. samen met Lava En daar zitten dan toch wel de meeste alarmbellen. Ik, ik word gebeld. Ja, hallo met Jaap Koper. En dan heb ik als het goed is Noah aan de telefoon. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga je er nu eh, live, ga ik je er even opzetten. Eh, heb je even een momentje? Dan ga ik dat eerst doen, want dan hebben we, dat, uh, eh, hebben die plichtpleging ook weer gehad. Uh, en inmiddels heb ik nu ook Noah aan de telefoon. Ja, dat is altijd leuk. Maar het hele, oh. plan, het hele plan gaat natuurlijk wel eh, door het putje heen. <laughs> Want ik had dus twee nummers. Eh, en precies daar had ik je dus eh, graag erin willen hebben. Oh, maar ja, heb je me al gedraaid? Ja, ik heb je al helemaal gedraaid. Ja, ja, ja. ja, dat, oh, maar goed. leuk. Welke nummers heb je gedraaid? Clouds. Dat, omdat je met Benjamin Fro hebt opgetreden in Beverwijk. Kan ik me herinneren. Dus... Dus dat is één kant van het verhaal. En, en de andere, dat was de nieuwe single natuurlijk. Maar goed, we hebben nog vier oh, minuten. Vier minuten, dus dat eh, kunnen we wel volpraten tot aan het nieuws. Dus als we straks eh, worden weggebonjourd, eh, dan is dat het nieuws wat, wat eraan komt. Maar goed, ehm, ik ben al lang blij dat we je toch even aan de telefoon hebben. Ja, leuk. Ehm, even, dan even gewoon toch even het vermanende vingertje. Wat was de reden waarom je hem niet om half negen aannam? Ik zat in de studio en of ik, ik sta nu buiten de studio iets op te nemen. En ik was vanmorgen we hadden afgesproken om 12 uur en toen hadden we eerst eventjes gechilled. En toen we wilden beginnen kwam ik erachter dat ik mijn laptop niet bij me had. Oh. Dus toen moest ik nog heen en weer naar huis. Dus we begonnen uiteindelijk pas 2,5 uur later. Dus daarom zijn we er nu nog steeds. Ja, oké. Nou, dus dat, eh, dat, eh, dat was het verhaal. daarvoor, ja. ja het het, het zij je vergeven. Maar goed, eh, ik heb je ook wel eens eerder aan de telefoon gehad. Het ging op een van je eerste singles die, die we toen hadden. Dus, ja, klopt. Dus dat, en ik meen dat het zelfs op een woensdagmorgen nog geweest is. Dat, daar wil ik vanaf zijn. maar goed, deze head-on die nu uit is gebracht. Um, Even, even de, de vraag. Ehm, is dat de opmaat naar meer? Absoluut, ja. Het is eh, eigenlijk deel al van een album waar ik nu anderhalf jaar aan bezig ben. Mhm. En die komt eind dit jaar eh, komt die uit. Ik ga de precieze datum nog niet eh, vermelden. Moet je ook lekker niet doen. Nee, dus daar, dit, ja, dit is zeker onderdeel van meer. En daartussendoor ga ik met Benjamin Fro, die je net ook al noemde... Mhm. daar ben ik vandaag ook opnames mee aan het maken. Want wij brengen deze zomer al een EP ook uit. Ja. Dus het is een beetje eh, om en om. Deze single is al mijn eigen project en dan komt mijn album later. En in de meantime nog een EP met, uh, met Benjamin. Oké, okay. Oh, met dus Benjamin. van alles aan. Ja, eh, nou Benjamin is ook bij ons geweest. Hè? Dus, dus ja, hij heeft... ik, oh, ja, ja, ik weet niet wanneer dat uit mijn hoofd is. Ik, ik, denk geloof ik in 2018 of 19 die kant uit. Hij is, hij is in ieder geval oh, bij ons geweest. Dus ja, ja. Ehm, even voor de mensen thuis. Want, want ik vind het soul. Ben je het ermee eens of niet? Ik noem het zelf future soul. Ah. Of eh, ik vind het altijd lastig. Ik heb wel eens, volgens mij was het Erica Badu in een interview horen zeggen... van ehm, ja, ik wil niet dat artiesten, die hoeven niet zelf hun genre te bepalen. Dat moeten critici en eh, pers mag dat doen. Ja. Maar als ik het dan toch moet doen, dan ehm, zeg ik vaak future soul. Want dat is natuurlijk wel heel erg beïnvloed door soul, ook old school soul... Maar het heeft ook wel hints van eh, R&B. En ik kijk ook altijd wel graag naar de toekomst. En wat ja. er nu allemaal kan. En eh, wat we nieuw kunnen bedenken. Ja, ehm, eh, want, want ik meen me toen te herinneren in dat gesprek... dat je dat ook kenbaar had gemaakt over Erika Badu. Dat je, dat je ook een bepaalde bewondering voor haar had. Ja, absoluut een bewondering. Maar ik moet wel zeggen, ik heb haar pas wat later ontdekt. Ik mhm. was vroeger altijd vooral heel erg van D'Angelo... Dat is echt, uh, mijn vader hield erg van, hij is ja? een muzikant. En eh, dat is echt met de paplepel ingegaan. En ik denk dat er een paar jaren zijn geweest, in mijn vroege tienerjaren, dat ik echt naar niks anders luisterde. Ja. En toen waren er nog maar twee albums van hem uit. Dus je kan je voorstellen dat ik die twee albums heel goed ken. <laughs> Helemaal op mijn duimpje. En toen later kwam eigenlijk Erika daarbij, eigenlijk pas toen ik zelf muziek ging maken en gelijkgestemde tegenkwam, die ook mijn eh, soort muziek maakte, ja. En die eigenlijk tegen mij zeiden van, oh jij luistert vast heel veel naar Erica Badu. En toen dacht ik van, oh, eigenlijk niet zoveel. Ik weet wel wie ze is natuurlijk, maar ik luister dat niet zoveel. En toen eh, ben ik dat toen wel meer gaan doen, maar dat kwam echt pas later. Ja. Eh, nou ja, het is, het, het is maar helemaal duidelijk. Eh, ik kijk ook naar de klok, want ik zie dat er nog 20 seconden is. <laughs> Dus, dus ik, moet je, ja, ik moet je dus ook ja, ja.